Koeloen met het NOS Journaal. De BBB heeft de namen bekendgemaakt van de mensen die namens de partij... de opengevallen posten van de opgestapte NSC-bewindspersonen overnemen. De partij kiest voor gedeputeerde en een senator. Provinciebestuurder Frank volgt Judith Uitermark op als minister van Binnenlandse Zaken. Gauke Moes wordt de nieuwe minister van Onderwijs. Hij is nu nog gedeputeerde in Groningen... Op het ministerie van Financiën krijgt minister Heijnen staatssecretaris Eugene Heijnen naast zich. Hij is nu nog Eerste Kamerlid namens de BBB. Het verkeersongeluk waarbij zondag in Geleen drie doden vielen... is gezien door tientallen mensen. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland hebben met de getuigen gepraat. Bij het ongeluk kwamen een scooter en een motor met elkaar in botsing. Een meisje van 15 en twee mannen van 19 en 24 kwamen om het leven... Op de plek van het ongeval kwamen afgelopen dag honderden mensen samen. Er was een minuut stilte en er werd vuurwerk afgestoken. In Parijs zijn twee tieners opgepakt met 10 miljoen euro aan sieraden. Een van de jongens had ze in zijn onderbroek verstopt. Volgens een Franse nieuws-site gaat het om Tunesische jongens van 16 en 17 jaar oud. De twee zouden bekenden zijn van de politie en de sieraden mogelijk in Zwitserland hebben gestolen. Ze werden aangehouden tijdens een routinecontrole. De Franse politie is een onderzoek gestart naar diefstal door een georganiseerde bende. Ajax-voetballer Brian Broby vertrekt naar Sunderland. De aanvaller heeft een contract getekend voor vijf jaar. Ajax krijgt voor Broby 20 miljoen euro en dat bedrag kan nog oplopen naar 25 miljoen. Broby wordt bij Sunderland teamgenoot van onder meer Lutjerel Geertruida en Bertrand Traoré.